Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de Nederlandse vluchtelingenopvang... die volgens de hulporganisatie door een humane ondergrens dreigt te zakken. Door overvolle opvanglocaties zouden essentiële zaken als medische zorg in gevaar komen... en ontstaan er onveilige situaties als mannen, vrouwen en kinderen in grote ruimtes worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers bevestigt dat er door een gestegen aantal asielzoekers nauwelijks plek is. Zo moeten in de noodopvang in Ter Apel mensen al nachten op veldbedden en stoelen slapen. Jeugdzorg Nederland vindt dat gemeenten het extra geld voor de jeugdzorg beter moeten gebruiken. Omdat volgens de organisatie kwetsbare kinderen en hun gezinnen steeds vaker en langer moeten wachten op de juiste hulp. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat een deel van de 1,3 miljard euro... die gemeenten krijgen voor jeugdzorgtekorten... wordt uitgegeven aan andere zaken, als wegenonderhoud. Het Utrechtse café waar gisteren een man van 37 werd doodgeschoten... blijft op last van de burgemeester zeker een maand dicht. De politie is nog altijd op zoek naar de dader. Heeft wel een idee wie het is. De toedracht van het incident blijft nog onduidelijk. De Italiaanse politie heeft twaalf demonstranten opgepakt... die gisteren in Rome slaags waren geraakt met agenten. Onder de arrestanten zijn ook leiders van de neofascistische beweging Forza Nuova. In Rome demonstreren gisteren duizenden mensen... tegen de verplichte coronapas op de werkvloer. In Amsterdam is een standbeeld onthuld van verzetstrijder Jacoba van Tongeren. Ze richtte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog groep 2000 op... Een verzetsgroep die schuiladressen, voedselbonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers regelde. Zo reden ze het leven van duizenden mensen. Het weer vanuit het Westermeer bewolking. Vanavond ook mogelijk wat regen. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond de graad of 7. Morgen wat wisselvallig, met vooral in de middag kans op een bui. Ook wat zon en morgen wordt het zo'n 15 graden.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 vibes any anytime that you rollin', pullin' me out, never letting me down, and I wanna make sure you know it. You're like a sunshine, only giving good vibes any anytime that you rollin', Can't believe that I found my sunshine. Hey, everyone's trying to be the same. Till I met you, I was on that wave. But you really are something different do you, it must be nice And I think it's rubbing off on me Oh yeah, step to the left, step to the right Do what you want What really matters that you want Can't believe that I found my sunshine Oh, I was feeling so visible yeah. I didn't know this could be possible Alright, but you really something different You do you, just work it out And I think it's rubbing off on me ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM voor. 106.9 FM. ZFM. Laat me niet meer gaan.